Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Vanwege de kans op gladheid geldt in het noorden van het land code oranje. Door ijzel kan het verraderlijk glad zijn in Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en op de Waddeneilanden. De waarschuwing geldt tot 11 uur vanochtend. Gisternacht gold in het noorden ook code oranje. Daar gebeurden toen meerdere ongelukken op gladde wegen. Rusland heeft opnieuw met drones de Oekraïense hoofdstad Kiev aangevallen... Volgens de burgemeester van de stad is daarbij zeker één dode gevallen en zijn vier mensen gewond geraakt. De aanvallen waren in verschillende delen van de stad. Ook in de stad Kharkiv waren aanvallen. In de Verenigde Arabische Emiraten gaan vandaag de gesprekken weer verder tussen Oekraïne en Rusland over een einde aan de oorlog. De Verenigde Staten gaat zich meer richten op de eigen regio en stelt dat bondgenoten vooral zelf verantwoordelijk zijn voor hun verdediging. Dat staat in de nieuwe defensiestrategie van het Amerikaanse leger... dat eerder al door president Trump was aangekondigd. Het Pentagon schrijft dat het een kleinere rol wil spelen in de hulp aan Zuid-Korea... om de dreiging vanuit Noord-Korea te weerstaan. Europa moet volgens de nieuwe Amerikaanse strategie zelf het voortuin nemen... in bedreigingen die voor Europa erger zijn dan voor de VS... De brandweer heeft in Zeewolde iemand uit een brandende woning gered. Volgens de brandweer stond de woning vol rook... waardoor de persoon niet meer naar buiten kon. Via een open raam op zolder heeft de brandweer het slachtoffer naar buiten geholpen. Die is vanwege het inademen van rook naar het ziekenhuis gebracht. De brand in Zeewolde was snel onder controle. Het weer in het noorden en oosten dus kans op gladheid door ijzel... met in Groningen ook kans op sneeuw. In het noorden wordt het min 1 graden. In het zuiden droog en af en toe zon bij 9 graden.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 every day Take it home, Michelle. vision, aka man. Terrorizing the vision to listen. I'm hard like stones, the hell with Shannon, the cannon. I'm shooting fat loads for Armageddon. I'm nifty, the fans part 350. I'm nimble, I think I take my name to a slim.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 Dat ik blijf op vertrek, nergens thuis op mijn plek, of een Zingen of niet, zingen of niet, dat is al valse hoop dat ik zei. Het is geen liefde kwam vandaag. Mhm. Ik mis mij of wat ik hier achter liet.